is nu aan jou. het gaat voor wat je wilt en je blijft maar staan. Dan ben je sowieso niks voor mij.